De politie schoot met traangas juist daar is nu veel kritiek op, zegt correspondent Mustafa Margadi. De Indonesische politie staat uh, bij mensenrechtenorganisaties sowieso bekend om zijn excessieve geweld. En eh, het gebruik van traangas is door de FIFA simpelweg verboden in eh, stadions. Dus er is veel woede, veel onbegrip. President Widodo heeft daarom ook direct grondig onderzoek aangekondigd. En de competitie is zolang het onderzoek loopt stilgelegd. Voor vijf eredivisiewedstrijden wordt vanmiddag een minuut stilte in acht genomen. Het opstappen van oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep zorgt voor veel verontwaardiging onder Kamerleden. Ze vinden het jammer dat Ariep opstapt en zeggen dat de huidige voorzitter Vera Bergkamp... die deze week een onderzoek instelde naar Ariep, haar werk niet goed heeft gedaan, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Zij heeft Ariep niet geïnformeerd over dit onderzoek. Had ze dat misschien wel moeten doen als voorzitter van het presidium... of eerder voordat het in de krant stond. Eh, en door de verwijten van Ariep aan haar adres de afgelopen dagen... dat ze zei, uh, Bergkamp heeft een dolk in mijn rug gestoken... komt haar positie mogelijk toch wel in het geding. Vandaag komt het bestuur van de Kamer, waar Bergkamp dus voorzitter van is... met een reactie. De aanleiding voor dit alles is dat het Kamerbestuur... verschillende klachten heeft ontvangen over grensoverschrijdend gedrag van Ariep. Ze zou een schrikbewind hebben gevoerd over haar medewerkers. En over een uurtje sjeest Max Verstappen over het circuit van Singapore. Als hij deze wedstrijd wint, dan wordt hij wereldkampioen. Verstappen start op de achtste plaats. Dus dan moet er nog een hoop gebeuren, zegt commentator Hans van Lozenoord. Het is natuurlijk zo dat eh, zijn grootste concurrent voor de wereldtitel... hoewel het verschil enorm groot is. Charles Leclerc die start van pole position. Daarnaast de teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez. En daarachter Lewis Hamilton. Dat zijn dus een eh, behoorlijk aantal rivalen die Verstappen nog even moet inhalen... voordat hij weer een fles champagne mag leegschudden. En dan nog het weer. Vanmiddag zo goed als droog en meer zon. Graad of 17 dan. Morgen ook droog en wat zonnig. Dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book still not done. You, my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name to you, even though they call you by another, you, are always my G. I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is.